Dat zegt een hoge Amerikaanse militair die anoniem wil blijven. De beelden uit 2007 zijn gisteren door de klokkenluidersite Wikileaks op internet gezet. Ze zijn vanuit een gevechtshelikopter gemaakt en het commentaar van de bemanning is hoorbaar. De militairen zien een groep mannen lopen en gaan ervan uit dat het opstandelingen zijn. Mogelijk zien ze de camera's van de journalisten aan voor wapens. Ze openen het vuur en beschieten later ook nog een busje dat een gewonde komt ophalen. In totaal komen er twaalf mensen om. Een officiële reactie van het Pentagon op de beelden is er nog niet. In Zuid-Afrika heeft de Afrikaner Weerstandsbeweging een uitspraak ingetrokken... waarin de moord op de leider Ter Blanche een oorlogsverklaring werd genoemd. De leider van de extreemrechtse beweging Ter Blanche werd zaterdag vermoord... waarschijnlijk door twee jongens van 21 en 15 jaar oud na een ruzie over hun salaris. Volgens de politie heeft de moord op Ter Blanche geen politieke achtergrond. De woordvoerder van de Afrikaner-weerstandsbeweging herriep de dreigementen over rassengeweld die de secretaris-generaal direct na de moord uitte. Hij zei dat die dreigementen voortkwamen uit woede. Geen enkel lid van de beweging zal zich schuldig maken aan geweld of intimidatie, zei de woordvoerder. In de Verenigde Staten zijn zes mijnwerkers omgekomen na een explosie in een kolenmijn. Er worden 21 mensen vermist. De explosie was in een mijn ten zuiden van de stad Charleston in de staat West Virginia. Een deel van de mijnschacht is ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vermiste arbeiders. Wat de ontploffing in de Amerikaanse mijn heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Het weer... Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 2. Hier en daar is lichte vorst aan de grond mogelijk.